1 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal ingestort na een nieuwe aardbeving. De schok met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter was in het gebied rond Perugia... dat woensdag ook al werd getroffen. Er zijn berichten over één zwaar gewonde, tientallen lichtgewonden en verder is er veel materiële schade. Een aantal gebouwen stortte in, waaronder twee historische kerken in Norcia. Op de tv waren beelden te zien van mensen die na de schok op straat zaten te bidden. De burgemeester van het plaatsje Uzita zei tegen persbureau Anza dat in zijn dorp alles is ingestort. In een garagebox in het oostelijk havengebied van Amsterdam is vannacht een dode man gevonden. In de garage waren ook een man en een vrouw door nog onbekende oorzaak onwel geworden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft twee andere aanwezigen aangehouden. Opiniepeilers in IJsland zaten er helemaal naast bij de parlementsverkiezingen. De afgelopen weken wezen peilingen uit dat de Piratenpartij zonder meer de grootste zou worden in het IJslandse parlement. En er werd rekening mee gehouden dat de partij meer dan 40% van de stemmen zou halen. Maar de Piratenpartij kreeg maar 13% van de stemmen, is derde geworden. De Groenen zijn tweede en de Conservatieven blijven de grootste partij in IJsland. De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar gewonnen door Elisabeth Lijnsen. Ze schreef het boek Cecile en Elsa, strijdbare vrouwen over twee feministische zussen. Volgens de jury geeft het boek van Lijnsen een unieke blik op het intellectuele leven van de tweede helft van de 19e tot ver in de 20e eeuw. Bij de Libris Geschiedenisprijs wordt een geldbedrag van 20.000 euro. Reizigers die vandaag met KLM vliegen vanaf Schiphol merken maar weinig van acties door het personeel, zegt de maatschappij. Bemanningsleden zijn er tegen dat er vanaf vandaag één collega minder meegaat op intercontinentale vluchten en daarom gaan ze 20 minuten later aan boord van hun toestel. Volgens de KLM is de impact van de actie minimaal. Het weer. In de noordelijke helft van het land wolkenvelden.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 De weg is daar bijna helemaal dicht. Je kunt omrijden via Utrecht. Verder vielen op de A15 door wegwerkzaamheden van Gorkum naar Rotterdam 9 kilometer tussen Sliedrecht en Hendrikido Ambacht. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Utrecht is het druk door omrijders vanwege de afsluiting van de A6.